Ook dit jaar gaan in veel gemeenten de belastingen weer omhoog. Gemiddeld ben je zo'n 6,5% meer kwijt vergeleken met vorig jaar. Vooral de OZB is gestegen. VN-chef Guterres maakt zich grote zorgen om het kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland dat vandaag afloopt. Er is nog niet gepraat over verlenging ervan en dat is een bedreiging voor de internationale veiligheid. Het weer, het is bewolkt, maar het blijft wel droog. Temperaturen van 0 graden in het noorden tot 7 graden in het zuiden.